Dit is door Almegens met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na afloop van een eerste gezamenlijke gesprek bij minister Kamp. Volgens Rutte zouden de gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking. PvdA-leider Samsom liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. De twee zeiden niets over een eventuele samenwerking met een derde partij. Eerder vandaag lieten ze weten dat ze draagvlak voor een kabinet met tenminste VVD en PvdA zien groeien. VVD-minister Kamp komt voor donderdag met zijn definitieve bevindingen. Die dag debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en de formatie. Ruim de helft van de scholen in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is dit schooljaar begonnen met minder leraren. Dat zegt de onderwijsbond AOB, die een enquête heeft gehouden onder ruim 6000 leden. In het basisonderwijs zijn krimp en bezuinigingen de belangrijkste oorzaken. Volgens de AOB zijn er in het vorige schooljaar 2000 fulltime banen in het onderwijs verdwenen. De man uit Eindhoven heeft gisteren zijn gestolen iPad teruggevonden door op afstand foto's te maken van de dief. De man waarschuwde de politie toen hij merkte dat zijn tabletcomputer was gestolen. Via het track-and-trace systeem kon de politie vrij snel achterhalen dat de iPad zich in een flatgebouw bevond. De politie wist het juiste appartement te vinden doordat de eigenaar op afstand met de tablet foto's maakte waarop de verdachte te zien was en de gordijnen van de flat waarin hij zich bevond. De politie heeft de verdachte aangehouden. Klanten van de Rabobank hebben last van een storing bij mobiel bankieren. De mobiele app van de Rabobank werkt niet goed. De verbinding wordt regelmatig verbroken. Volgens de Rabobank lukt het de meeste mensen na een aantal keren inloggen uiteindelijk wel om via de app transacties te doen. De storing begon gisteren en breidt zich sinds vanochtend snel uit. Het weer vanmiddag veel bewolking, alleen in het noorden zon. Hier en daar lichte regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen is het met 17 graden een stuk frisser. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast eh, bij Zaandam op de A8. Want eh, er is een vrachtwagen door de slagbomen van de brug over de Zaan gereden. En daarom is de A8 bij de brug over de Zaan in beide richtingen dicht. Er staat eh, vanuit Amsterdam naar Zaandam staat er nu 2 kilometer file. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Evedingen 2 kilometer door een ongeluk.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 So I'm getting closer, that's all I need to know. So and I see a yes I have a plan. Call me a dreamer, call me a child. I wanna find driving me i am a man with a mission, and the mission is yours.